Jobboot met het NOS-journaal. In zijn overwinningstoespraak heeft president Erdogan gezegd dat Turkije op de drempel van een nieuw tijdperk staat. Volgens hem zal het land sterker, veiliger en democratischer worden. Ook zal het economisch met Turkije beter gaan. Erdogan benadrukte dat het voor het eerst was dat het volk zich uit kon spreken over een grondwetswijziging. Tot nu toe stemde alleen het parlement daarover. Erdogan heeft het referendum nipt gewonnen. Van de Turkse kiezers stemde ruim 51% voor en bijna 49% tegen. De wijziging van de grondwet met meer macht voor de president en kosten van het parlement wordt van kracht na de presidentsverkiezingen van 2019. De Groninger Bodembeweging heeft zich teruggetrokken uit het overleg over nieuwe afspraken over afhandeling van de schade door gasboringen. Ook het Groningen Gasberaad overweegt niet verder te overleggen. De bewoners zijn teleurgesteld in minister Kamp. Die zou zich niets aantrekken van afspraken die de bewoners eerder met de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders hebben gemaakt. Eind vorige maand werd bekend dat gasbedrijf NAM zich niet langer bemoeit met de schadeafhandeling in Groningen. Alders gaat die taak op zich nemen. Een bijeenkomst van het Forum voor Democratie met Thierry Baudet in Dordrecht, die was afgelast wegens veiligheidsrisico's, gaat toch door. De partij heeft voor morgen een andere locatie gevonden, nadat de eigenaar van het eventcenter in Dordrecht het evenement had afgelast. Hij deed dat nadat hij advies aan de politie had gevraagd. De eigenaar was bang voor relletjes. De afgelopen dagen kreeg Forum voor Democratie mailtjes en telefoontjes van mensen die het niet eens zijn met de standpunten van de partij. De bijeenkomst in Dordrecht is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Het Duitse leger koopt de komende tijd 500 Leopard-tanks terug. De tanks staan voor het grootste deel in de opslag bij de fabrikant, die ze gaat opknappen. Volgens de krant Bild am Sonntag kost de aanschaf en opknapbeurt van de tanks zo'n 760 miljoen euro. De krant baseert zich op een uitgelekte brief van het Duitse ministerie van Financiën aan de Bondsdag. In 2023 moeten alle, alle 100 gemoderniseerde tanks weer in bedrijf zijn. Het weer. Vannacht kans op regen en motregen. Temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden en er is kans op vorst aan de grond.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 Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. In ieder geval uh, de titel van zijn album is Shanti Samsara. Daarachter een, ook een nieuw album van David Franklin, Songs of the Potential Embrace... Nou, daar eh, hebben we dat alweer aardig afgetrapt, zou ik maar zeggen. Het tweede uurtje van New Age Peaceful Radio en New Age muziek. Je kunt natuurlijk eh, Peaceful Radio terugvinden op website peacefulradio.info. En ik wens je veel luisterplezier. calling out all your people. Reach out, let's join I believe it takes you and me. I don't believe it is we and them. Everybody has a role to play. Let's join our hands. If we pull it together, we set a new course forever. This could be Let's clean up the dirty ocean, reignite your devotion, stop the hope erosion.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 My name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com.